Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Studenten in de grote steden moeten nog dieper in de portemonnee graaien om hun huur te betalen. De huurprijzen in de studentensteden zijn het afgelopen jaar opnieuw omhoog gegaan. Voor kamers met 5% en appartementen met bijna 2%. Blijkt uit cijfers van Kamernet. Voor een kamer in Amsterdam betaal je nu gemiddeld zo'n 950 euro. En ter vergelijking, een kamer in Leeuwarden is drie keer zo goedkoop. Ook hebben studenten steeds meer concurrentie bij het zoeken van een kamer. En wordt er meer gereageerd op een advertentie. Dan naar Rusland. Daar is opnieuw een hoge legerbaas opgepakt. Vadim Shamarin wordt verdacht van fraude. En het is al de vierde legergeneraal die in korte tijd is opgepakt, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dit zou ook een, een, soort politieke campagne kunnen zijn om gewoon schoon schip te maken. Opvallend is dat een van de recente arrestaties een, een populaire, in het leger populaire generaal betreft. Die vorig jaar nogal is ingegaan tegen, uh, tegen de legerleiding. Daarna op non-actief werd gezet een tijdje. Dus het zou kunnen zijn dat, dat er meer achter steekt dan alleen maar verdenkingen van corruptie. Ja, de opgepakte legerbaas loopt kans op een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar jaar. En het EK voetbal begint pas over drie weken. Maar in de Aarhoornstraat in Breda vliegen de oranje vlaggetjes je nu al om de oren. Ze zijn er nu elke dag druk bezig met verf en allerlei andere decoraties... om de mooiste oranje straat van Nederland te worden. En daar horen ook speciale vlaggenstokken bij. Ja, dat, dat, hoor je hier al uh, zeven of acht weken. Elk huis krijgt een eigen vlaggenstok. We zijn hier met 60 huizen. En elk huis krijgt zijn eigen vlaggenstok. We moeten eh, de bloemen en de eh, pot nog eh, bij gaan halen om de potten te vullen. We zijn ja, nog is... niet klaar, hè? Nee, we zijn nog lang niet klaar. er is nog genoeg te doen. Nou, ze hebben ook in elk geval mooi weer bij. Er is van de middag een mix van zon en bewolking bij een graad of 20. Aan het eind van de middag kan er wel in het zuiden en het oosten nog een klein buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad een half uur vertraging tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. Door de werkzaamheden is maar één rijstrook open. A9 Alkmaar richting Amstelveen. 9 kilometer file tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk Oost. Door een kapotte vrachtwagen de weg is weer vrij. A22 Beverwijk Velzen. 10 minuten vertraging tussen Knoopend Beverwijk en het IJmuiden.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 The club is always jumping, and everybody's there. A mood of expectation, we dance under the stars. The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want my champagne. The clouds of joy come drowning. We're crying in the rain.